3 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een Iraans passagiersvliegtuig is boven Syrië benaderd door twee Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Volgens Iran moest het vliegtuig scherp dalen om uit te wijken... en zijn daarbij een aantal passagiers gewond geraakt. In een video vanuit het passagiersvliegtuig is een straaljager te zien... en een passagier met bebloed gezicht. De VS bevestigt het incident, maar zegt dat de straaljagers op veilige afstand bleven. Het toestel van Mahan Air was onderweg van Teheran naar Beirut en is veilig geland. In Sudan is een massagraf ontdekt met daarin vermoedelijk de lichamen van 28 legerofficieren. Dat heeft de openbaar aanklager bekendgemaakt. De officieren werden in 1990 onder mysterieuze omstandigheden geëxecuteerd... voor betrokkenheid bij een koepoging tegen toenmalig president Bashir... Deze week begon het proces tegen Bashir vanwege zijn staatsgreep in 1989. Als hij schuldig wordt bevonden kan hij de doodstraf krijgen. De Republikeinse conventie in Florida gaat niet door. President Trump heeft de meerdaagse bijeenkomst afgeblazen... vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen in de staat. De Republikeinen zouden Trump op de bijeenkomst volgende maand officieel aanwijzen als presidentskandidaat. Dat gebeurt nu in Charlotte in de staat North Carolina... in aanwezigheid van een klein aantal gedelegeerden. In Florida stond een dagenlang programma gepland... waar zo'n 10.000 mensen werden verwacht. Maar Trump zegt dat hij geen risico wil nemen. Juventus is nog geen kampioen van de Italiaanse Serie A. De club uit Turijn had bij Udinese een overwinning nodig, maar er werd met 2-1 verloren. Het doelpunt van Juventus werd gemaakt door Matthijs de Ligt. Zondag kan de club alsnog voor de negende keer op rij kampioen worden. Juventus speelt dan in het eigen stadion tegen Sampdoria. Het weer. De bewolking neemt toe. Hier en daar kan wat regen vallen.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 Everybody's talking about X. Like no one really wants to find a genuine connect. Before they even look at you, they move on to the next. And I know. Then they say, Don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party but I can't seem to relate. Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You will be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string, oh. They say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Blend it, ladies, blend. What did I say about coming into my room when I'm doing a video?